Je merkt dat nu de kentering komt dat men inderdaad inziet... en dat hebben we natuurlijk al heel lang geroepen... dat men inderdaad inziet dat, eh, dat de steun e- eenvoudigweg gewoon niet genoeg is. Met de actie willen ze laten zien hoe het straatbeeld eruit komt te zien... als de steun niet aangevuld wordt tot 100 Eerder deze week werd bekend dat de horeca 85 van hun vaste lasten terugkrijgen van de overheid. Weer flink wat illegale feesten gisteravond. In Delft, Diemen en ook in Den Helder. Daar waren zo'n 50 mensen samen in een huis. De politie probeerde boetes uit te delen, maar een agent werd daarbij mishandeld. En een deel van de feestgangers vluchtte via de achterdeur en het dak. In Dordrecht is een supermarktbeveiliger van 18 bedreigd met een wapen... door een winkeldief van ook 18. De jongen was gesnapt en moest mee naar het kantoortje om op de politie te wachten. Daar vroeg hij of hij buiten een sigaret mocht roken. De beveiliger ging mee en op dat moment haalde de dief het wapen uit zijn broek. Samen met twee anderen wist de beveiliger de jongen te overmeesteren. Hij bleek dronken en het wapen nep. En drie dorpen in Drenthe zijn vanaf vandaag met elkaar verbonden met een enorme sliert van lichtgevende kerstversiering. Zo'n 150 mensen hielpen mee met het ophangen van snoeren... en het neerzetten van kerstfiguren op bruggen en langs de oevers van de vaart... die de drie dorpen met elkaar verbindt. Yes, Eerst. is een feest. We doen het elk jaar, ja. Beetje licht in de duisternis. Ja. <laughs> Dat, daar zijn we heel erg blij mee. Zo zijn er bij ieder, ieder gedeelte heel veel mensen die materiaal en opslag ook van alles beschikbaar stellen. Zo'n 19 kilometer aan kerstlampjes hangen er en die blijven staan tot 2 januari. De figuren en de lichtsnoeren aan de bruggen hangen er tot 1 februari.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 Geen files op de Noord-Hollandse wegen, maar nog wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Hilversum en Bussum-Zuid rijden bussen in plaats van treinen door een aanrijding. En tussen Alkmaar en Uitgeest rijden minder treinen door een kapotte bovenleiding. Ook hier worden bussen ingezet.